10 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De presidentsverkiezingen in de eerste ronde al met overmacht gewonnen door premier Alexander Vucic. Hij kreeg volgens de exit polls 58% van de stemmen, waardoor een tweede stemronde niet nodig is. Het presidentschap is nu nog een ceremoniële functie, maar de verwachting is dat Vucic dat gaat veranderen. De oppositie beschuldigt hem ervan dat hij zich heeft ontwikkeld tot een autoritair leider naar het voorbeeld van de Russische president Poetin. Kort voor de verkiezingen ging hij ook naar Poetin toe, die hem tanks, gevechtsvliegtuigen en panzerwapens beloofde te leveren. Het COC heeft met afschuw gereageerd op de mishandeling van een homostel in Arnhem vannacht. De twee liepen hand in hand over straat toen ze belaagd werden door een groep van zes tot acht jongeren. Een van de mannen verloor vijf tanden omdat hij werd geslagen met een betonschaar. De politie heeft twee verdachten van 14 en 20 opgepakt. De andere daders zijn nog spoorloos. Het COC roept slachtoffers op om altijd aangifte te doen van mishandeling. In Rotterdam zijn in totaal 18 mensen aangehouden vanwege de onrust rond de wedstrijd Ajax-Feyenoord. De politie werd bekogeld met vuurwerk door Feyenoord-supporters op het Stadhuisplein. Ze konden daar de wedstrijd vanmiddag op een groot scherm bekijken. Honderden fans waren daarop afgekomen. De klassieker eindigde in een 2-1 overwinning voor Ajax. Voormalig Formule 1-coureur Jos Verstappen heeft vanmiddag bij een ruzie op een terras in Roermond meerdere klappen gekregen, dat meldt 1 Limburg. Verstappen kreeg samen met een vriend ruzie op een terras. De politie bevestigt dat er een conflict was en dat Jos Verstappen een blauw oog en een snee in zijn gezicht had. De aanleiding voor het gevecht is onduidelijk.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 terug bij Peaceful Radio Show 1222. En ja, we gaan weer beginnen aan een uurtje New Age muziek. Geen nieuwe, nieuw album in dit uur, maar wel Jim Ottaway. En Jim Ottaway, die, eh, nou, die, die neemt de aftrap, zullen we maar zeggen. En hij gaat zichzelf eh, even aan jullie voorstellen. Hi, my name is Jim Ottaway. I am an Australian electronic musician and composer. The song you are hearing is called Alpha Crucis from my latest album, Southern Cross. If you would like to know more about me and my music, I invite you to visit my website, jimottaway.com. Enjoy listening to Peaceful Radio.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 frozen heart when I'm afraid. Heal my punctured heart. 追。 me know I'm not alone in that dark and empty place. so much for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, starparodi.com.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 from my latest album Equilibrium. If you wish to know more about me and my music, I invite you to visit my website kirani.nl. Enjoy listening to Peaceful Radio.